7 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In de buurt van de Spaanse stad Murcia zijn bij een busongeluk zeker 12 mensen omgekomen. 38 inzittenden raakten gewond. In de bus zaten 50 jongeren die op weg naar huis waren na een religieuze excursie in Madrid. De buschauffeur verloor de macht over het stuur en het voertuig stortte 15 meter naar beneden. Nederland gaat het leger van Oekraïne helpen om de koude winter door te komen. Dat heeft minister Koenders van Buitenlandse Zaken gisteren bekendgemaakt... na overleg met zijn Oekraïense collega Klimkin. Nederland trekt 400.000 euro uit voor de hulp. Er worden onder meer generatoren en winterkleding naar Oekraïne gestuurd. Koenders benadrukte dat het niet gaat om wapens. Berlijn viert vandaag de val van de muur 25 jaar geleden met een groot volksfeest bij de Brandenburger Tor. De stad herdenkt hoe op 9 november 1989 de grens tussen Oost- en West-Duitsland openging na een vreedzame revolutie. Duizenden Oost-Berlijners werden enthousiast ontvangen door West-Berlijners aan de andere kant van de muur. Hoogtepunt van het feest is het laten opstijgen van 8000 lichtgevende ballonnen. Die vormen sinds gisteren een 15 kilometer lange lichtgrens op de plek waar vroeger de betonnen muur muur stond. De Georgische pianiste Mariam Batsashvili heeft het tiende Frans Liszt concours gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Joop Daalmeijer gisteravond bekend tijdens de slotavond van het concours in Utrecht. De winnares krijgt 20.000 euro. Pieter Klimo uit de VS werd tweede, de Nederlander Menji Han derde. Hij nam ook de publieksprijs mee naar huis. In Tivoli-Vredenburg speelden de finalisten samen met het Radio Philharmonisch Orkest werken van Liszt. Koningin Maxima was ook bij de galaavond aan aanwezig.